Jerusalem, dry your eyes. Jerusalem, justice is on the way. Jerusalem, city of God, we will rise, we will rise. Jerusalem, dry your eyes. Jerusalem, justice is on the way. Jerusalem. see you smile again. Whoa, oh, I will magnify the name. My love, the truth, the wonder son. Oh, oh, he reigns. Oh, he reigns. I love to see you smile again. Whoa, oh, I will magnify the name. My love, the truth, the wonder son. sun. Whoa, oh, he reigns.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 De voorzitter van de Arabische Liga heeft de Ghaza-strook bezocht. En dat is voor het eerst sinds de machtsovername in 2007 door Hamas. Hij pleitte daarvoor de opheffing van de blokkade van de Gazastrook door Israël en Egypte. Israël is bereid meer ruimte te bieden voor humanitaire hulp aan Gaza als daar scherp toezicht op de invoer van wapens tegenover staat. In Afghanistan hebben Afghaanse en Amerikaanse militairen bij gevechten in de provincie Kandahar zeker 39 Taliban-strijders gedood. Volgens de Afghaanse autoriteiten begonnen de gevechten vrijdag. Elders in Kandahar kwamen bij twee bomaanslagen in totaal zes Afghaanse politiemensen om het leven. De internationale troepenmacht ISAF bereidt een groot offensief voor tegen de opstandelingen. Bij een autoongeluk in Scheerwolde zijn vannacht drie jongeren uit Emmeloord om het leven gekomen. De auto reed bij een brug tegen een boom en kwam daarna in een sloot terecht. De bestuurder en de twee inzittenden die bij het ongeluk omkwamen waren 18 en 19 jaar oud. In Bangladesh zijn duizenden voetbalfans woedend de straat opgegaan, omdat er tijdens de wedstrijd Argentinië-Nigeria geen elektriciteit meer was. De elektriciteitsbedrijven in Bangladesh hebben niet genoeg capaciteit om aan de vraag te voldoen. De fans reageerden in Dhaka hun woede af op auto's, bussen en regeringsgebouwen. De rust keerde terug toen er weer stroom was. In België wordt gestemd voor een nieuw parlement. De laatste stemlokalen gaan om drie uur vanmiddag dicht. De opiniepeilingen voorspellen een grote winst voor het Vlaams nationalistische NVa van Bart de Wever. Hij wil een onafhankelijk Vlaanderen. In Wallonië gaat waarschijnlijk de socialistische partij van Elio Di Rupo winnen. Het weer. Steeds meer bewolking, maar het blijft wel droog en het wordt een graad of 19. Morgen bewolkt, droog en 20 graden.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 Maar dit was een nummer uit 1981. Tonight I'm Yours. Welkom bij het tweede uur van deze Muziek Boulevard op zondag 13 juni. Het is de dag voordat het Nederlands elftal in actie gaat komen op het WK tegen Denemarken. Dat is morgen. Morgen gaat het dus gebeuren dames en heren thuis, dan kan iedereen weer in zijn oranje hemdje weer eventjes eh, proberen Nederland aan te moedigen. <clears throat> ja, en ja, wat er dan nog verder eh, gaat gebeuren is dat er... Weet ik wel, Eigenlijk eh, gebeurt er van alles, eerlijk gezegd. Dus zal ik maar gewoon mijn mond houden en dan maar de muziek laten spreken. Hier is Madonna met Give It To Me. was dat van Madonna. Twee jaar terug alweer. Een grote hit eh, geweest hier in Nederland. <clears throat> Ja, het is eh, leuk vrienden. Ik zit ook nog even op het eh, web te kijken. over <laughs> mijn standpunt. Over een aantal zaken na aanleiding van de verkiezingen. Het, het loopt over soms hier en daar wel emotioneel op. Eerlijk gezegd. Maar ik laat mij toch niet van mijn standpunt afbrengen. Ik geloof in datgene wat ik zeg. Eh, we gaan eerst eh, over iets anders hebben, want... Eh, ik was dus, zoals gezegd, in Exit Rotterdam aan het begin van deze maand. 7 mei was dat in de kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland. het wordt gezien als een soort veredelde danstent. hoewel, je krijgt er ook nog wel wat bands in hoor, eerlijk gezegd. Maar daarmee is het dan toch wel alles uh, verder mee gezegd. Het is een klein zaaltje. Daar uh, beginnen dan echt een beetje de muzikanten van morgen. En later ga je dan eh, naar wat grotere zalen zoals De Melkweg of Paradiso of noem maar wat op. Ehm, even over 7 mei, want er, eh, over de singer-songwriter, eh, daar kwam ook Rachel Louise in actie. Zij is 21 jaar geleden geboren in het hartje van Utrecht, zo vermeldt de MySpace van haar Opgegroeid met een broer en twee ouders als beroepsmuzikant was een muzikale droom voor Rachel onvermijdelijk. Uh, op haar vijfde begon ze als soliste bij een kinderkoor en werkte ze mee aan tientallen cd, dvd en tc-producties. Waar dat voor staat, mag ik dat even aan de luisteraar vragen. Die mogen dat eventjes fijn eh, een berichtje achterlaten. Voor binnen- en buitenland. Muziek is eh, haar zo met de paplepel ingegoten. En met een HAVO-diploma en een flinke dosis vastberadenheid vertrok ze en verhuisde ze op 17-jarige leeftijd naar Californië. En daar volgde ze een opleiding aan de Musicians Institute in Hollywood. Los Angeles en zoekend naar een eigen stijl bracht ze haar muzikale talent verder in ontwikkeling met schrijven, optreden en dan moet ik even goed opletten. Opnemen en netwerken. Inmiddels is ze terug op Nederlandse bodem en werkt ze hard voor haar debuutalbum. Haar songs zijn persoonlijk grappige getuigen van een sterk vermogen tot zelfspot en leedvermaken. En ze heeft een singer-songwriter sound met invloeden uit de popmuziek. Te vergelijken met Maria Mena, Adele en Sarah Bareilles. Eh, samen met eh, internationale producers werkt ze dit jaar met een EP met daarop een kleine selectie van haar muziek. En deze zal ze promoten met een nieuw concept waar ze kleinschalige maar intieme concerten zal gaan geven in de huiskamer van heel Nederland. Live in your living room, je weet het maar nooit. Eh, dat zou zomaar kunnen in ieder geval. Overigens had ik eh, aangekondigd dat ik eh, vandaag iets over die interviews van Live in Your Living Room ga doen. Dat verplaatsen we straks naar het, naar het programma Zondag in Kennemerland. Dan zal ik daar de uitzending doen. Dus mensen die nu zitten te luisteren van... Jij zou toch live in your living room doen? Doen we straks tussen 2 en 5. Dus eh, blijf gewoon luisteren. En dan komt het daar eh, gewoon eh, in uitdrukking. dat live in your living room, daar kom ik straks even op terug. Maar weer terug even naar Rachel Louise. zij heeft toch een behoorlijk aardige indruk ook bij mij weer achtergelaten op dat verhaal in... Rotterdam. En luister dan maar naar Hardcore, het nummer wat zij ook heeft gemaakt. like leaving you and quitting school. But I can turn it around, I can only break it down a thousand times in my dus eh, Rachel Louise met Hardcore. Eh, simpel, gewoon op een, eh, ja, op een orgel en gewoon gaan. zo was dat een beetje het devies in Exit Rotterdam. En dit nummer speelden ze dus buitengewoon heel erg, buitengewoon mooi op dat kleine podium daar in Rotterdam. Eh, iets anders, eh, vrienden. Uh, een tijdje terug, ah, in de laatste week van mei, presenteren zij hun EP. Ze komen uit muiden Hier is Gangster. No Disguise. Eh, vrienden eh, ze hebben in de voorrondes eh, gestaan van de Robak Agda Award. Zelfs in de finale zijn ze doorgedrongen. Helaas hebben ze het daar niet gered. Maar wat overblijft is in ieder geval een hele mooie EP die ze achter hebben gelaten. Nou, de Kaars trouwens is dat werkje geproduceerd door ehm, Oscar Borf. Tenminste in ieder geval opgenomen door Osco Bord en Remy John Ayong En dat zijn eh, ook geen misselijke namen. Ik geloof eh, van Green Lizard, daar eh, zijn het mensen van. er zijn een aantal nummers gewoon opnieuw bewerkt. Get Your Guns Out, Give It Away en No Disguise. die waren in een andere vorm alles eerder op het internet te horen. Maar dat zijn de werkelijke nummers uiteindelijk geworden. En het hele mooie afsluitende Slipping Away... dat ga ik straks aan het eind van de middag draaien. Dus in ieder geval blijf opletten. Het is een uh, amsterdams band. Dat kan ik in ieder geval wel vertellen. Ehm, Daan van Putten die komt eh, van oorsprong uit IJmuiden. Maar dan hebben we nog Frauke van Es. Alex van Damme. Ehm, de drummer Raymond. Weet ik ook niet precies meer even uit zijn hoofd eh, van hoe die, <laughs> hoe die precies heet. En dan hebben we ook nog gitarist Max Westendorp. Die nog deel uitmaakt van de band. ze zijn met z'n vijven. Ze maken dus snoeiharde, maar wel hele toegankelijke rockmuziek. Dus let er even op. Ehm, weer terug naar de grote prijs van Nederland in Rotterdam. Um, ehm, de MySpace is dit over St. Polaroid eh, te lezen. Want dat is het solo project van Erik-Jan Vriend. That Brand from Holland is de andere band waar hij deel uit van maakt. En onder deze naam maakte hij eh, kleine huiskamerliedjes met toeters en bellen. En in 2009 won hij de grote prijs van Zuid-Holland. Uh, Sint Polaroid, eh, daar deed hij dus het volgende mee. ging hij met onder andere zijn broers op het podium staan. En dat klonk toch heel erg sympathiek. De eerste EP Thanks to Insurance kwam in 2008 en deze EP werd op verschillende locaties opgenomen. De unie zei daarover, klinkt echt en doorleeft. Verrassend instrumentgebruik en goede teksten. Grappige en charmante low-fi liedjes. Hier en daar een beetje rommelig, maar dat is in het geval helemaal niet storend. Iemand met ideeën die ze nog goed voor het voetlicht weten brengen. Ook een artiest waar de jury met plezier naar geluisterd heeft. Al dus de popunie van een tijdje terug. En 3 voor 12 zei het volgende. 2. De EP van St. Polaroid is er één om bij weg te dromen. Doorleefde lo-fi songs. Ook zij zeggen dat. Luisterliedjes die doen denken aan de experimentele jam sessies in de studio van de grote Britse bands uit de jaren 60 ja, dat werd allemaal gezegd over uh, eh, zijn Polaroid. En ja, nou ja, we hebben dat eh, nummer Jacques Picard even, of Jacques Pickard klaarstaan. En dit is dus Saint Polaroid. I won't explore the galaxy It's much too close a day I'm gonna build a submarine and I will sink away to the bottom of the ocean, to the bottom of the sea. If anyone likes to join me, I'll promise we come back. Don't be afraid, I promise we'll return. It's already has been done. I know how a monkey looks like and how the birds will sing their songs. I've got to explore the ocean. I'm gonna build a submarine. You can make the pictures of all creatures we have seen. Don't be afraid. Take a look around you, and one day you will see. Die Al Lusten, moeten mannen met paarden zijn. Jan vier Joris en Corneel, die hebben paarden, die hebben paarden. Jan vier Joris en Corneel, die hebben paarden, zijn paarden mee. Al die deftige pijpen smoren moeten mannen met baarden zijn. Jan, Pier, Joris en Corneel, die hebben baarden, die hebben baarden. Jan, Pier, Joris en Corneel, die hebben baarden, zijn waren mij. Al die met onze wolgen schilden, moeten mannen met baarden zijn. Jan, time en Corneel, die hebben paarden, zij mee. Die hebben paarden, zij mee. Die hebben zijn, zij mee. En dat waren ze Fungus en later, ja, kennen we ze allemaal natuurlijk onder de naam van... <laughs> Oude Maasweg, kwart voor tien. Oftewel de Amazing Stroopwafels, want eh, die zaten erachter. Uh, fungus, kaperen varen was dat. Uit het eh, begin van de jaren zeventig. een beetje een folkband, Nederlandse folkband. we gaan naar de, grote prijs van Nederland van een paar weken terug. In Pakhuis Wilhelmina, 28 mei praten we dan over. En dan hebben we het over een aantal singer-songwriters die daar aan het optreden waren. Een ervan was Ayesha. En eh, over haar is nog niet gek veel bekend. Tenminste, ze heeft niet zoveel achtergelaten op biografie of wat dan ook. Maar eh, in elk geval kan ik eh, wel wat laten horen. En dit is wat ze heeft achtergelaten. The Edge of van Ayesha was dat. ticks of a clock. Oh, how could such a cruel world keep spinning when mine keeps on crashing? Even in my sleep, it doesn't stop. Cause traces of your laughter yeah, lay here like broken wings. I'm drowning my sorrow. <laughs> From night to night, you'll find me beating it up, baby. Reminiscing what I can't forget. Never walking on the edge of forever and never. Us and we, though we shall kiss again. zootje platenpluggers bij elkaar. En die eh, wisten op een gegeven moment eh, van... Eh, ja, wij gaan ook maar eens een hit maken. Dat hebben ze besloten in de jaren 70. En daar kwam dit uit. As and Music in the Air. Ze scoorden er toch een knijter goede hit mee in 74. En een van de initiatiefnemers was toen de platenplugger Rob Brandsteder. Inderdaad, die man. En de platenmaatschappij waar dat uitgebracht mocht worden heette Delta. Dat zal eh, Rob Harms al leuk hebben gevonden, denk ik. Eh, weer terug naar eh, de singer-songwriters van 28 mei in Amsterdam. Ehm, want daar was ook te zien en te horen Annika Eido. Zij woont in Amsterdam, maar ze studeert in Alkmaar aan de Academie van Muziek. De Popacademie van Muziek in Nederland. En uh, na een, een, na een jaar studie, zo valt op eh, de MySpace eh, te lezen, van eh, muzikaal theater is ze overgegaan naar de, de popmuziek omdat ze het schrijven van bijvoorbeeld songs, maar ook het zingen in bands heel erg bijzonder leuk vindt. En het is ook een hele mooie keuze geweest. Want daarin uh, ja, mis ze ook haar um, graad te behalen zeg maar, aan die school van de, de Academie in Alkmaar. Het zal wel eh, waarschijnlijk het conservatorium in Holland eh, wezen waar zij aan eh, gestudeerd heeft. En dan in de, afdeling popmuziek. Daar heeft ze dan zeg maar de afstudeeropdracht gedaan. Klaus Inath is het nummer wat ik laat horen. Lady day is just passing Feel like I am home and you take me in your arms. Lately, my thoughts are as clear as never before, but I only think of you. when I slips away. It's simply disappears when I'm with you. I just can't get close enough. Lately, every kiss feels like the first it feels so right. Lately, when I look in your eyes, it feels like home. Oh, you feel like home. When I'm with you, time just slips away, it simply disappears. itself around you. If I could stick into your arms, I know forever is a long time, but don't let me be the one you once loved when I'm with you. Time just slips away, it simply disappears when I. beards when Thank you. was af. Helemaal focus en hocus pocus. En waarom draai ik hem al? Dat nummer eh, waardeer ik al <laughs> enige jaren hoor, eerlijk gezegd. Ik geloof dat ik hem al zeker een jaar of 15, 16 al eh, ah, ah, ja, echt waardeer. Maar toen ik als klein uk, toen vond ik het eh, in eerste instantie nog niet helemaal wat het zou moeten zijn. Maar sommige nummers waardeer je pas later als je met radio bezig bent. En in Heemstede hadden we zo'n mooi programma, dat heette de Matchbox. Werd het gedaan door ene Bart van der Meer beter bekend als Kokkoerst. Als je zit te luisteren, dan eh, zit hij eh, volgens mij echt eh, helemaal te schrikken. Maar toen ben ik het nummer echt gaan waarderen. Kom ik zo op waarom ik hem dus nu draai. Want Focus is een, is een legendarische band uit Nederland. Maar de band bestond uit Thijs van Leer, Jan Akkerman, Bert Ruiter en Pierre van der Linden. Dat was toch wel de succesvolle samenstelling van die groep destijds. En ja, de eh, basisgroep was natuurlijk het eh, Thijs van Leer trio. Maar doordat eh, Jan Akkerman erbij kwam, ging het behoorlijk met de band bergopwaarts. En in 1978 hield deze groep op te bestaan. En dat had natuurlijk ook te maken met de muzikale meningsverschillen die er optraden tussen Thijs van Leer en Jan Akkerman. En Jan Akkerman en Thijs van Leer maakten in 1985 nog wel een langspeler. Maar de relatie tussen de beide heren was toch eh, in die tijd al enigszins bekoeld. En het is niet echt goed meer gekomen tussen deze twee. Eh, waarom draai ik dit nummer? Nou, dat heeft eh, met het volgende te maken. dat, het is zo gebleken dat dit een reclamespot is geworden, vrienden. Van een sportmerk. En dat is met dat sportmerk NIKE. Juist, daar eh, hebben ze het eh, nummer even opnieuw afgestoft. Hebben ze het eh, weer gebruikt voor een reclamespotje. En toen Thijs van Leer dat van de week hoorde, toen schoot hij helemaal vol. Maar niet alleen Thijs van Leer, ook Jan Akkerman. Dus het eh, deed de grootmeester op de gitaar het wel degelijk wat dat eh, dit eh, gebruikt werd. Het nummer Hocus Pocus van Focus in een reclamespot. Zo zie je maar weer. Het wordt weer dus een wereldhit. na 40, bijna 40 jaar gaat dit dus gewoon een grote hit worden in de wereld. Terug naar de grote prijs van Nederland van 28 mei. Felicia Bloemendaal, moet ik zeggen, Bloemendaal moet ik zeggen, begon met gitaarspelen eind 2006. En een half jaar later schreef ze haar het eerste liedje. Al snel volgden er meer en nu speelt zij haar kooschappen in Amsterdamse cafeetjes en huiskamers. Samen met Johannes Kaptein, gitaar, basgitaar en piano. Binnenkort staat ze in de kwartfinale van de Grote Prijs van Nederland. Maar daar is ze al geweest. En ze schrijft eerlijke, akoestische liedjes die vanuit eerbied voor de gewoonste dingen een kijkje in haar gedachtenwereld geven. Nou, dat laatste is toch wel degelijk het geval. Luister naar My Heart. to say. But I refuse because she always needs those things to go her way. And it's only late at night she speaks. And I don't like to talk when I'm tired, you see. She's loud and noisy, oh, I can't sleep. So I decided to ignore any suggestions and ideas of my heart. My heart can't stop the beating of my heart. my thoughts competing with my heart, my heart, my heart, and my heart. She comes as softly as she goes the way to my toes. Are only her beats supposed to tell me all I need to know? Should I just follow? Ooh, ooh, ooh, ooh. But it's only late at night she speaks. Oh, and I don't like talking, when I'm tired, you see. She's loud and noisy, oh, I can't sleep, so I decided to ignore all the ideas of my heart. My heart can stop the beating of my heart say I'm cheating on my heart. Why do not? It's just my thoughts competing with my heart, my heart, my heart, my heart. But after nights filled up with arguments, lately she made me understand. Like lots of hearts in this whole wide world, all she ever wanted, all she ever needed was a friend. So I started looking for another heart to love and adore. And after trying out a few, she told me to stop looking when we bumped into your heart, your heart. She likes the beating of your heart, your heart. I think she really needs your heart, your heart. Oh, she's liked his rhythm from the start, the start. and let our hearts beat side by side, side by side, side by side, side by side, side by side, side by side, side by side. Al dus Felicia Bloemendaal met eh, haar nummer My Heart. Dat uh, bracht de tijd op, eh, nou, 9 minuten voor 2 inmiddels bij CFM Zandvoort in het programma De Muziek Boulevard. We gaan nog even kijken of we er nog één kunnen doen wat betreft het verhaal van afgelopen, nou ja, dat was niet zaterdag, maar het was in mei, de laatste vrijdag in mei toen eh, daar op een gegeven moment eh, eh, de finale of de kwartfinale van de Grote Prijs van Nederland is. En nou moet ik iets krijgen wat nog niet 1, 2, 3 voorradig is. Ik krijg, ik krijg wat met dat MySpace. Ik, <laughs> word er helemaal, helemaal niet goed van, eerlijk gezegd. dan denk je van, ik had toch meer vrienden. Maar die heb ik ook. <laughs> <laughs> maar eh, dan levert hij niet datgene wat ik moet, eh, moet hebben. Kees Mayfield, dat is eh, de laatste die ik behandel. De, Ganna, die van, Ganna van Riet, die doen we straks in het programma Zondag in Kennemerland. maar dit is de laatste voor, voor vandaag dan, in deze Muziek Boulevard. Kees Mayfield is ook een singer-songwriter. Zijn uh, eh, singer-songwriter-achtergrond. Hij laat zich min of meer ook door allerlei muziek, eh, muzikanten beïnvloeden. Neil Young was de laatste keer, zei hij tegen mij. En eh, hij is min of meer... Ja, houdt het simpel. en... Het is alleen maar gitaar, folkmuziek. Daar laat hij zich ook doorleiden. Uh, Kees startte zijn, ja, min of meer zijn carrière met een, met een eigen gemaakte debuut-EP met Row Halfheid als producer. En Row Halfheid eh, produceerde ook bijvoorbeeld het album, het debuutalbum van Lucky Fonds. En dat gebeurde in 2007. Eh, zo eh, is dat de achtergrond van Kees Mayfield. hij was dus ook te zien in die kwartfinales in het pakhuis Wilhelmina. En een van die nummers die ik dan toch maar even wil, wil draaien is Alright Louise van Kees Mayfield. live in actie kun je deze week eh, terecht eh, bij een eh, optreden met Ned Jenkins en Onder Invloed. Daar zit ene Matthijs van de Ven, die zet dat neer. Hij regelt de zaken onder andere van, van deze mensen. kan ik in ieder geval wel zeggen. En daar zal Kees Mayfield ook te zien zijn. En over die Matthijs van de Ven, dan kan ik een mooie link maken. Want hij is ook de man die Cosmic Carnaval bezig is groot te maken in dit land. Uh, straks over die Cosmic Carnival, straks na twee uur nog meer. Tot aan het nieuws van twee uur is dit dus, zoals gezegd, de centrale man van vandaag. On the Way Home heet dat album van Adrie Hazenbos. Dit is From Day to Day. In front of our house runs a railroad On it a train would love to